Mariel Hageman met het NOS Journaal. Veel van de ruim 20 meldkamers van de politie in Nederland zijn vaak onderbezet. Volgens de politiebond ACP komt dat door de onzekerheid over de totstandkoming van de nationale politie. Die moet op 1 januari een feit zijn. Meldkamers moeten fuseren, maar hoeveel er overblijven en waar die komen is onduidelijk. Dat leidt tot veel verloop onder het personeel en het is volgens de ACP moeilijk om nieuwe mensen te vinden. Onderbezetting kan voor agenten op straat problemen opleveren. Zo kan het lang duren voordat via de meldkamer een kenteken is gecontroleerd. In het noordoosten van India zijn waarschijnlijk 30 mensen omgekomen toen een loopbrug over een rivier instortte. Zeker 28 mensen zijn levend uit de rivier gehaald. Het ongeluk met de hangbrug gebeurde in de Indiase deelstaat Assam. TV-kok Cas Spijkers is vanochtend overleden. Hij werd bekend als chef-kok van restaurant De Zwaan in Oosterwijk, waarmee hij met twee sterren in de Michelin-gids kwam. Later werd Spijkers een van de eerste tv-koks van Nederland. Hij maakte programma's als Koken met Sterren. In 2009 werd de koksopleiding de Kas Spijkers Academie opgericht, met vestigingen in Boksmeer en De Lutte. Vorig jaar werd hij vanwege zijn grote verdiensten voor de culinaire cultuur in Nederland benoemd tot ridder in de orde van Oranje Nassau. Spijkers was al een paar jaar ziek hij is 65 jaar geworden. Het noordoosten van de Verenigde Staten wordt geteisterd door een zeldzaam vroege sneeuwstorm. Op sommige plaatsen wordt 30 centimeter sneeuw verwacht, wat record zou zijn voor deze tijd van het jaar. In New York sneeuwt het ook en daar wordt 10 centimeter verwacht. Door de sneeuw is de stroom uitgevallen bij ongeveer 10.000 mensen in Pennsylvania, Maryland en West Virginia. Het weer. Vannacht koelt het nauwelijks af. Er kan een mistbank ontstaan.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 Dat betekent één ding hier op CFM. Tijd voor de Euro Breakdown. De hitlijst van Europa gaat alweer de 21e jaargang in. En daarvan eh, aflevering 43 vandaag. 28 oktober 2011 is de uitzenddatum daarvan. Deze week in de lijst gewoon weer 40 platen. Daarvan 21 stijgers zijn, 3 zittenblijvers, 13 dalers en 3 nieuwe binnenkomers. En de eerste daarvan vinden we straks eh, meteen op nummer 40 van die 3 binnenkomers. Maar er moeten natuurlijk ook wat platen uit. Maroon 5, Christina Aguilera, Moves Like Jagger na 18 weken. Don Omar, Dansen Caduro na 15. En de Crystal Fighters, Splash na 14 weken. Een goede week is het weer voor David Jetta. Nicky Minier, Turn Me On gaat 8 plaatsen omhoog. De snelste dalers, dat zijn de Gym Class Heroes samen met Adam Levine, Stereo Hard. 12 plaatsen zakken zijn naar beneden. genoteerd, Shakira en Pitbull, Rabiosa staat alweer 16 weken in de lijst van Europa. We beginnen onderaan de lijst. In Duitsland is deze man al bekend en wordt de single helemaal grijs gedraaid. Lon Raudet zat vroeger in de band eh, Metafix en samen met eh, Christier Heerdjai deed hij dat.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 Love is a word I don't understand. The sound, four letters. Whatever it was. I'm over it now With every day It gets better slaan we even over vandaag. Shakira Pitbull Rabiosa zakt van 32 naar 39. En Jim Pleasure's en Adam Levine Stereo hard zakken van 26 naar 38. Komen we dan op 37 Stefana Gabriella Germanotta. In 1986 werd zij geboren in New York en ze lijkt geboren voor het sterrendom. Zijn haar 22 al op de boeken als songwriter, zangeres en dj. De eerste twee albums zijn enorme successen geweest. En eindelijk is ze dus een echte superster geworden, om het zo te zeggen. Stefane Gabriella Caramotta komt uit een welgesteld Italiaanse familie. Op haar vierde leert ze zichzelf al piano spelen. Vanaf haar 14e staat ze zelfs op het podium als zangeres bij de Pussycat Dolls. Op 20-jarige leeftijd strikt ze bij eh, label Interscope een eh, contract en schrijven ze onder andere nummers voor eh, de Pussycat Dolls. Twee jaar later gaan ze dan aan haar eh, eigen weg timmeren en maken ze haar eigen album. The Fame. En dat alles onder de artiestennaam Lady Gaga. Geïnspireerd door de Queen song Radio Gaga. De single Just Dance werd een groot succes. En nu zijn we weer vijf jaar verder. En vindt Lady Gaga het weer tijd voor een nummer 1 hit. Haar laatste nummer 1 hit, Born This Way, die stamt trouwens alweer uit februari van dit jaar. Met You and I gaat de lady het gewoon weer proberen om bovenaan de lijst van Europa te komen. Nummer 37 nieuw binnen. Lady Gaga, You and I. It's been a long time since came around. And I Oh yeah. toch over verbazen. Deze dame is pas 14 jaar oud, Birdie. En haar single Skinny Love in de tweede week omhoog van 39 naar 36. De hoogste binnenkomen deze week vinden wij op 35 de opvolg van Not Over You, dan de hele andere kant van Kevin DeGraw. Naast het schrijven van een mooie ballad slaagde de Amerikaanse zanger ook in om een uptempo nummer te maken. En dat is niet enige tegen, tegenstelling. Uh, Sweeter heeft de man namelijk geen gebroken hart meer, maar een echte vrouwenverslinder is het geworden. Gavin DeGraw en Sweeter. Deze week nieuw binnen dus als hoogste binnenkomen. En dan op nummer 35.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 Flowrider en een eh, good feeling. De derde week omhoog van, uh, eh, 23, nee, van 35 eh, <laughs> naar 32. Onderaan de lijst op 40 komt nieuw binnen. Melon Rodet, New Age. In de 16e week zakt Shakira en Pitbull Rabiosa van 32 naar 39. Een grote vol naar beneden voor de Jim Clash Heroes, Adam Levine en Stereo Heart zak van 26 naar 38. Nieuw binnen Lady Gaga, You and I. Birdie, 14 jaar pas in die meid. Skinny Love, nieuw binnen. nieuw binnen, vorige week was dat nieuw op 39. Nu drie plaatsen omhoog naar 36. 35 nieuwe Gavin DeGraw Sweeter. 34 de plaat die net een beetje dezelfde plaat is als eh, zijn vorige plaat. Enrique Iglesias. Nu I Like How It Feels. Vorige keer was het natuurlijk I Like It. nu doet hij trouwens samen met Pitbull. Jean-Paul, Alexa Jordan, Got To Love You. In de twaalfde week zakken zij van 27 naar 33. Florida, Good Feeling in de derde week omhoog van 35 naar 32. En in de tweede week omhoog van 34 naar 31. Snow Patrol, This Is Everything You Are. Zometeen ook voor jou staat uh, eh, Living My Face Out Loud. Oftewel LMFIO, Sexy and I Know It op nummer 29. can't find the phone So you can call it off But it might be for the best You can't walk away Anyway Cause you've nowhere else to go Is he worth all this?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 Deze is van Within Temptation. Shot in the Dark gaat omhoog van 29 naar 27. week gaat ze twee plaatsen omhoog van 28 naar 26. Willem naar daarvoor van 29 naar 27. Ondertussen alweer 10 voor 4. Bijna jouw weekend... Eh, ja, bijna begin van jouw weekend, laat ik het zo zeggen. Ik heb nog drie platen voor je klaarstaan. Ik denk dat ik het net niet ga redden in het eerste uur. Maar nou ja, dan schrijf ik hem gewoon even door naar het uh, tweede uur anders.